Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op de dag waarop de klimaattop in Glasgow begint... benadrukt de Britse premier Johnson dat er nieuwe klimaatafspraken moeten komen. Hij noemt de conferentie het moment van de waarheid voor de wereld. Op de top kunnen wereldleiders een begin maken met het einde van klimaatverandering, zei Johnson. De komende twee weken vergaderen in Glasgow duizenden politici en beleidsmakers... over hoe de opwarming van de aarde nog kan worden beperkt... De oneenigheid die de VS en de EU sinds 2018 hadden over importheffingen lijkt voorbij. Volgens de Amerikaanse delegatie op de G20-top in Rome is er een overeenkomst bereikt. Bepaalde Europese staal- en aluminiumproducten kunnen nu weer zonder heffingen door Amerika worden geïmporteerd. En andersom verdwijnen volgens de VS de Europese heffingen voor Amerikaanse producten, zoals spijkerbroeken en whisky. Vannacht is de wintertijd ingegaan. In heel de Europese Unie is de klok om drie uur teruggezet naar twee uur. Daardoor is het ochtends eerder licht, maar s'avonds ook eerder donker. Eind maart wordt de klok weer een uur vooruitgezet. In een maand tijd hebben meer dan 100.000 Oostenrijkers een goedkoop klimaatabonnement gekocht voor het openbaar vervoer. Daarmee kunnen volwassenen voor 950 euro een jaar lang onbeperkt reizen. De kaart is een van de manieren waarmee de Oostenrijkse regering de klimaatdoelen wil halen. De afgelopen weken stonden in Oostenrijk geregeld lange rijen bij de verkooppunten... en bij de start van de verkoop lag de website eruit. In de tweede ronde van de KNVB-beker speelt Ajax thuis tegen de amateurs van Barendrecht. Dat heeft de loting uitgewezen. Feyenoord moet op bezoek bij FC Twente en PSV speelt thuis tegen Fortuna Sittard. De wedstrijden in de tweede bekerronde worden half december gespeeld. Het weer, de dag begint droog met wat zon. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten stevige buien met kans op zware windstoten. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De weg is daar dicht, dus je moet via de A4 en de A10 richting Amsterdam.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 gevonden waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Oh, je de stad, mijn hemelse verslaving. Voel je de adem tussen de schemer en de avond, verdwaal ik elke keer in de stem van de zee. for breaking.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 Prik de datum, ik kan in je schema. Shopping spree, dat is minimaal 2k. En laat me weten, shawty, ik wil dat je meegaat. Oh, waar onder, kom van de bodem. Maar je ziet dat jouw klimmen nu naar boven.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 Trying to win this fight for you all, I know, I know, I know. Came to move, move, move, move. Get out the way of me and my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do.